Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Ook de president van Polen zei al dat de raketinslag waarschijnlijk een ongeluk was en niet een bewuste aanval. De belastingtelefoon is twee dagen onbereikbaar geweest. Onze excuses voor het ongemak. Wij verbreken nu de verbinding. Ja, maar nu doet hij het weer. Je kunt de Belastingdienst gewoon weer bellen. Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Na een systeemupdate lag de wol plat, maar ze hebben het nu gefixt. Mocht je in de problemen komen met een betalingsherinnering... doordat je de Belastingdienst niet kon bereiken... dan knijpen ze voor deze keer een oogje toe. Een hoop herrie in Zuid-Holland vandaag. In die provincie is een grote oefening van de luchtmacht. Er doen 37 helikopters mee die laag overvliegen. Ook wordt er geoefend met kogels en granaten. Je kunt dus wat geknal horen doe doen meer dan duizend militairen mee uit Nederland, Duitsland, Polen en de VS. En alsof het lopen van een marathon nog niet zwaar genoeg is, maken sommige mensen het nog een beetje extra moeilijk. Rennen met handboeien om bijvoorbeeld of met een verkleedpak aan. Een man van 50 in China heeft nog iets bedacht. Hij liep de 42 kilometer en 195 meter terwijl hij de ene na de andere sigaret rookte. En hij deed het lang niet slecht. Na iets minder dan 3,5 uur was hij klaar. Hij werd keurig 574ste van de 1500 lopers. Het weer, op veel plekken zon, maar vooral in het noordoosten ook wat wolken. Graadje of 12. Morgen begint met veel regen, smiddags ook nog wat buien. En dan wordt het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen 3 kilometer file met drie kwartier vertraging.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 She's like the one. ja, geef maar die high Adrenaline, geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3 Oh, laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd Jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf De hart van stapel concentratie, probeer het maar ik slaap niet, het gaat niet Want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk Je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijk. Oh ik verlang naar 1, 2, 3 Als ik jou weer zie In mijn koel verliezen. sending you right here. <coughs> Uh, you see, love is like a. <coughs> and no, I love. kings and landed gentry. His word is bond, with a brunette or blonde. Baby, it's so elementary. For the man never near, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction, just check the nation, quit pro quo. A pro's pro, yeah, fellas, don't be jealous. When they made him, they broke the mold. So charismatic, will automatic. Delva prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound. With Bella six feet underground. And no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons.